De VVD in de Tweede Kamer is verbaasd over uitspraken van PvdA-leider Samsom over de winning van schaliegas. Samsom zei vandaag dat er in Nederland niet naar schaliegas geboord gaat worden. VVD-Kamerlid Leegte is verbaasd omdat er nog verschillende onderzoeken lopen en minister Kamp neemt pas rond de zomer een besluit. Samsom was eerder niet tegen de winning van schaliegas. De Nederlandse zwemsters hebben bij de WK Korte Baan in Doha goud veroverd op de 4x200 meter vrije slag. Inge Dekker, Femke Heemskerk, Ranomi Kroowi-Jojo en Sharon van Rouwendaal vestigden een nieuw wereldrecord.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 Ja, en, uh, maar van de wereld wilde ik eigenlijk zeggen. Ze hebben een, een nieuw werkje. Het gaat over het Namvas, Namvas Ensemble. Je kan het allemaal teruglezen op peacefulradio.eu. En volgende week, ja, dan beginnen we met de kerstmuziek. Verschillende werken binnengekomen en ik verheug me erop om dat met jullie te kunnen delen. Veel luisterplezier voor dit uur. Thank you. contigo. Triste soy, soy todo. venga más. Ahora tú ya fuera mi cariño, porque tu madre no quiere y que te, cases casé conmigo. Ahora tú ya fuera mi cariño, no quiero hablar contigo. fuese conmigo. Ahora tú ya fuera mi cariño. No quiero hablar contigo. Satana, Satana. Namanyalo pimo kodi, namanyalo romo kodi, minwa meri, minwa meri. Namanyalo chalo kodi, namanyalo pimo kodi, namanyalo romo kodi, namorkaneno kiwato, namorkaneno kingima, chelo namorkaneno kimor. kaneno kiwato namor kaneno kingima kendo namor kaneno gimor minwa meri mama meri ng'ama nyalo chalo kodi ng'ama nyalo pimo kodi ng'ama nyalo romo kodi namor kaneno kiwuotho namor kaneno kingima kendo namor kaneno gimor namor kaneno kiwoto namor kaneno kingima kendo namor kaneno kimor Anna da da world, many cry out in pain, hearts full of anger and despair, minds lost and confused. The earth is burning, chaos reigns. Mother calls out, Restore peace on earth. Look beyond games of power, struggle, and greed. Dive deep within the compassionate heart. Healing hands reaching out, touching, black, red, yellow, and white uniting as one people, the people of earth, awakening to a new way of being, dancing, enjoying.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 Dat heeft een jury in de VS besloten. Het slachtoffer Eric Garner overleed op weg naar het ziekenhuis... nadat hij door zeker vier agenten tegen de grond was gewerkt. Hij was aangehouden voor de illegale verkoop van sigaretten. De zaak vertoont sterke overeenkomsten met die in Ferguson... waar rellen uitbraken toen bleek dat een agent die een zwarte jongen doodschoot niet wordt vervolgd. In de Russische sportwereld heerst een dopingcultuur waarbij bondscoaches, sportbonden, het antidopingbureau en zelfs de Russische regering betrokken zijn. Dat blijkt uit een documentaire die de Duitse zender ARD heeft uitgezonden. Ook de Internationale Atletiek Federatie IAAF zou zijn betrokken bij het wegmoffelen van positieve dopingtesten. NRC komt in Belgische handen. Het Belgische Mediahuis heeft een akkoord bereikt met NRC over overname. Onder meer de Nederlandse mededingingsautoriteit moet zich er nog over uitspreken. Mediahuis is uitgever van Vlaamse kranten als De Standaard en Het Nieuwsblad. De Volkskrant, AD en Trouw behoren tot het Belgische mediabedrijf De Persgroep. De VVD in de Tweede Kamer is verbaasd over uitspraken van PvdA-leider Samsom over de winning van schaliegas. Samsom zei vandaag dat er in Nederland...